met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal van Siebert van Liende... zijn aantekeningen van een, eh, een van de onderzoekers gelekt. Die aantekeningen staan in een notitieboek dat vermist is geraakt... meldt demissionair staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. Het boek zou in handen zijn van een anoniem persoon... die heeft melding gemaakt bij onderzoeksbureau Deloitte... dat het onderzoek uitvoert. Volgens Blokhuis is er sprake van een datalek... dat gemeld is bij de autoriteit persoonsgegevens. Welke gevolgen het lek heeft voor het onderzoek is nog niet duidelijk. Een man die betrokken was bij de bestorming van het Capitool... en daarbij ook een agent aanviel, heeft ruim drie jaar cel gekregen. De man uit New Jersey is de eerste die veroordeeld werd... voor die mishandeling van een agent tijdens de rellen begin dit jaar... bij het Amerikaanse parlementsgebouw. Eén politieman overleefde het niet. 140 andere agenten raakten toen gewond. Ook vier ruilschoppers kwamen om het leven. De Amerikaanse staat Michigan heeft een schikking getroffen van 626 miljoen dollar vanwege verontreinigd kraanwater in Flint. De federale rechter in Michigan stemde vandaag in met het bedrag. Het is daarmee de hoogste schikking in de geschiedenis van de staat. In 2014 en 2015 ontstonden er hoge loodconcentraties in het drinkwater... nadat de stad uit bezuinigingsoogpunt overstapte op water uit een plaatselijke rivier. Meer dan 25.000 mensen werden ziek. Sommige kinderen liepen blijvende hersenschade op. Booking.com is in 2016 gehackt. Volgens NRC wist een Amerikaanse hacker toen de systemen van de site binnen te dringen. Daarbij zouden gegevens van duizenden reserveringen in het Midden-Oosten zijn buitgemaakt. Gedupeerde klanten en ook de autoriteit persoonsgegevens werden niet op de hoogte gesteld, schrijft NRC. Het weer, het blijft eh, in het zuidoosten helder. Daar gaat het vooral aan de grond licht vriezen. Maar het bewolkt is, daalt de temperatuur naar een graad of 7. Later overdag overwegend bewolkt. Kans op wat lichte regen, maar ook af en toe zon.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 Beter draag je mij op hand. Het gaat niet om de perfecte selectie, toch? Maar de reden dat ik van je hou, het is je lach en je huil en je streken. De hoofdpijn die je mij hebt gegeven, deed ik iets fout en je bij me gebleven. Die pijn duurde altijd maar even. Ik heb het nodig, denk ik. Al wilde jongen ben ik. Door jou heb ik de monen altijd overwonnen, denk ik. We kunnen ruzie hebben en wilde dingen zeggen. Maar weet dat ik van je hou. genoeg. Zie dan niet hoeveel ik over heb. Zie dan niet hoeveel ik voor je doe It's all about soul. It's all about faith and a deeper devotion. It's all about soul. Cause under love is a stronger emotion. She's got so know you're hurt, babe, but darling, life goes on.